Dat meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Het is nog niet duidelijk om welke metalen het gaat. Ook liggen er roetdeeltjes in de omgeving. De brandweer adviseert die niet aan te raken. Burgemeester Kleis van Moordijk is ervan overtuigd dat de mensen in de regio niet in gevaar zijn geweest. Het bedrijf waar de brand was is deels weer open. Bij de explosies en de brand in Moerdijk raakten twee mensen licht gewond. In veel oudere huizen is de gasleiding lek. Volgens Netbeheer Nederland zijn het vaak kleine lekkages in aansluitingen. Soms is de situatie zo gevaarlijk dat het gas moet worden afgesloten. De brancheorganisatie van installateurs pleit voor een verplichte APK-keuring voor gasleidingen in woningen. Netbeheer Nederland voelt meer voor een algemene keuring van woningen. Daarbij moet dan niet worden gekeken alleen naar lekke gasleidingen, maar ook bijvoorbeeld naar het risico op koolmonoxide. Een benefietavond voor de vermiste Chris Kremers en Lisanne Vroon heeft ongeveer 20.000 euro opgeleverd. In hun woonplaats Amersfoort werd gisteren onder meer een marathon gehouden. Het geld is voor de zoektocht naar de twee vrouwen in Panama. Negen weken na hun verdwijning is er nog steeds geen spoor van hun gevonden. Consumenten kopen steeds vaker voedsel dat milieu- en diervriendelijk is gemaakt. In 2013 werd er ruim 10% meer duurzaam eten gekocht dan het jaar daarvoor. Vooral bij supermarkten is een stijging van de verkoop van duurzaam voedsel. Bij cateraars en restaurants gaat het minder hard. Het is het vierde jaar op rij dat de verkoop stijgt en vooral duurzame vis en eieren zitten in de lift. Het weer. Vanuit het zuidwesten geregeld buien, mogelijk met onweer. Het wordt 17 graden in het westen tot 20 in het noordoosten van het land. Morgen minder buien, vaker zon en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS.